Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie van Londen heeft persoonlijk excuses aangeboden aan zes republikeinse activisten. Ze werden kort voor de kroning van koning Charles opgepakt. Het onderzoek is gebleken dat de groep niet van plan was de ceremonie te verstoren. Ze werden om zeven uur s ochtends opgepakt langs de route die Charles zou afleggen. Agenten vonden voorwerpen waarmee de activisten zich ergens aan vast konden ketenen... maar dat bleek uiteindelijk spullen om protestborden mee vast te binden. De leider van de actiegroep accepteert de excuses niet en wil dat er een onderzoek komt. Hij overweegt juridische stappen. De honderden dode meeuwen die sinds vorige week zondag in het Zwarte Meer en het Veluwemeer zijn aangetroffen... zijn inderdaad doodgegaan aan de vogelgriep. Het gaat om een eh, zeer besmettelijke variant van het virus. Rijkswaterstaat raadt aan om dode meeuwen niet aan te raken of op te ruimen... maar experts te waarschuwen. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een protestmars tegen geweld. Aanleiding waren de twee schietpartijen van vorige week. Daarbij kwamen in totaal 17 mensen om. gisteren trad de minister van Onderwijs af vanwege de bloedbaden. Een deel van de betogers riep dat er meer politici op moeten stappen. In Amerika worden de gevolgen van de schrijversstaking steeds groter. Omdat 11.000 schrijvers het werk hebben neergelegd... komt het nieuwe tv-seizoen in gevaar. Zo gebeurt er nu niks bij de nieuwe Marvel-film Blade... en het laatste seizoen van Stranger Things. En president Biden hoopt dat er eerlijke afspraken gemaakt kunnen worden met de schrijvers. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het koelt af naar een graad of 12. De dag die begint in het noorden en het noordoosten nog droog. Verder wordt het in het hele land een regenachtige dag. Ook in het noorden en het noordoosten 15 tot 18 graden. Woensdag bewolkt met soms wat zon, af en toe een bui en dan een graad of 16.